Vijf uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Door de coronacrisis heeft 70% van de verzorgenden en verpleegkundigen... meer last van psychische belasting dan normaal. Dat blijkt uit een peiling van beroepsvereniging VMVN. Het gaat onder meer om onzekerheid, vermoeidheid, slapeloosheid en stress. Er zijn ook zorgen vanwege tekort aan beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. VNVN noemt de uitkomsten schrijnend en wil dat er snel meer beschermingsmiddelen komen. Nederland kende vorig jaar een recordaantal stakers en door stakingen verloren arbeidsdagen, meldt het CBS. In 2019 waren er 26 stakingen waarbij zo'n 319.000 werknemers betrokken waren. Er gingen 391.000 arbeidsdagen verloren. In 2017 gingen bij 32 stakingen 147.000 arbeidsdagen verloren. De records werden vooral gevestigd vanwege de grote stakingsacties vorig jaar in het onderwijs en de zorg. Bovendien was er een grote landelijke pensioenstaking. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen binnenkort ook in Nederland bij de apotheek om hulp vragen met een codewoord. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt een bericht van NRC daarover. Volgens de krant is het codewoord net als in onder meer Frankrijk en Spanje masker 19. Wie om zo'n masker vraagt wordt door de apotheek in contact gebracht met een hulpverlener. Omdat veel mensen nu thuis zitten zijn hulpverleners bang dat er meer huiselijk geweld is. Harde cijfers daarover ontbreken nog. Bij grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers verplicht een mondkapje dragen op binnenlandse vluchten. De maatregel van onder meer Delta, United en American Airlines moeten de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar de verplichting is ook bedoeld om Amerikanen ervan te overtuigen dat ze het vliegtuig weer kunnen nemen. Het aantal luchtvaartpassagiers is vergeleken met een jaar geleden met 95% gedaald. Het weer, vooral aan de kust nog buien. maart wat droger bij een graad of 8.